en heren, hier zijn we weer, de one and only en enige echte Fred en Aad met onze nieuwe plaat die we met liefde hebben gebrouwen, bedacht, ingebleerd en gecomponeerd op een groene zondagmorgen toen ik mijn string uit de wasmand haalde en verjaardag? Lek je dan fijn? Wil jij een oma onderbroek voor je verjaardag? Of heb je liever een konijn? Wil jij een oma onderbroek voor je verjaardag? Voor je verjaardag? Lijkt je dat fijn? Wil jij een oma onderbroek voor je verjaardag? Of heb je liever een konijn? Oma onderbroek, oma onderbroek, oma onderbroek. about the book, about the book.